4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een slogan tegen Thierry Baudet... die is geroepen tijdens de antiracisme-demonstratie gisteren in Amsterdam. Een demonstrant riep als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf. Een filmpje waarop dat is te zien staat op internet en is al tienduizenden keren bekeken. Het is niet duidelijk of andere demonstranten op de oproep reageren. Politici van links tot rechts spreken er een afschuw over uit. De politie zegt niet of er aangifte is gedaan, maar onderzoekt de zaak wel. Een trein heeft vanmiddag een auto geschept op een spoorwegovergang in Breda. Omroep Brabant meldt dat volgens de politie de inzittenden van de auto, een vrouw met haar kind, zichzelf op tijd in veiligheid konden brengen. Ook in de trein zou niemand gewond zijn geraakt. Door het ongeval rijden er tot half acht geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Breda. Het cruiseschip dat gisteren voor de kust van Noorwegen in problemen kwam... is bijna aangekomen in de havenstad Molde. Het cruiseschip van rederij Viking had bijna 1400 mensen aan boord. Het kwam in de problemen doordat tijdens een westerstorm drie motoren uitvielen. Een kleine 500 mensen zijn met helikopters van boord gehaald. Uiteindelijk deden drie van de vier motoren het weer... en kon het schip, begeleid door enkele sleepboten, naar Molde varen. In Duitsland is ophef ontstaan over een nieuwe campagne voor fietshelmen. Op de posters staan mannen en vrouwen die alleen ondergoed en een helm dragen... met daarbij de tekst, het ziet er niet uit, maar red wel mijn leven. Onder meer regeringspartij SPD is kritisch. Het is gênant dat de minister zijn beleid wil verkopen met halfnaakte modellen, zegt een SPD-politica. Het Duitse ministerie van Vervoer zegt in een reactie de kritiek te begrijpen, maar denkt dat dit een goede manier is om een jonge doelgroep te bereiken.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 you off my mind. nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With well, this broken hush, my dearest, in a Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl something has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 care, I don't care if they call nighttime bleeds into the day. Tomorrow spills across the sky, and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away. hurts me, but I should call it a day and make my way. Oh, it grips me, cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. a time till we're feeling barely human. memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean. I would rather forget. Would rather forget. Wash my memory clean. Cause the devil's got my own. 心。